Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Palestijnse autoriteit moet, naast de westelijke Jordaanover... ook het bestuur over de Gazastrook krijgen. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd tegen de Washington Post. De autoriteit leidt nu alleen de westelijke Jordaanover... maar ook veel Israëlische kolonisten zich hebben gevestigd. Biden zei dat Gaza nooit meer mag worden geleid als platform voor terroristen... EU-buitenlandse chef Joseph Borrell zei vandaag ongeveer hetzelfde. De Israëlische premier Netanyahu zei vandaag dat Israël in de nabije toekomst... de algehele militaire verantwoordelijkheid moet behouden in Gaza. Zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld... na de dood van een fan... Door de extreme hitte in Rio waren al duizend fans flauw gevallen. Eén fan overleed kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. De zangeres schreef dat ze kapot is van wat er is gebeurd. Het stadion had fans verboden om water mee te nemen. Op de provinciale weg N242 bij Alkmaar is aan het eind van de middag een zwaar ongeluk gebeurd met zeven auto's. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe, zegt de politie. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Het Nederlandse elftal heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap voetbal. Oranje won vanavond met 1-0 van Ierland. Wout Weghorst scoorde voor Oranje al in de 11e minuut. In dezelfde pool had Frankrijk geen genade voor Gibraltar. Frankrijk, dat al geplaatst was voor het EK, versloeg Gibraltar met 14-0. Het EK voetbal wordt volgend jaar gespeeld in Duitsland. Het weer, is wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen. Vannacht is het zacht met zo'n 12 graden. De ochtend begint droog met wat zonnige momenten en smiddags opnieuw regen met maximaal 13 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer wat droger.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 us. I turn around then we go. Oh, well, then we go. Uh, uh, uh, Tick tock, I want to rock you like the 80s cock. Blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd?